12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een reddingsschip met 82 migranten aan boord mag van Italië aanleggen bij Lampedusa. Dat is het eerste schip sinds tijden dat in een Italiaanse haven wordt toegelaten. De meeste migranten worden doorgestuurd naar andere landen in de Europese Unie. Daarover zijn met Frankrijk, Duitsland, Portugal en Luxemburg afspraken gemaakt. Minister Wiebes heeft gezegd dat de gaswinning in Groningen veel te lang is doorgegaan. We hadden al tien jaar geleden moeten ingrijpen, zei Wiebes tijdens de première van een toneelstuk over de gaswinning. Hij houdt er ook rekening mee dat de staat nog veel meer dan 90 miljoen euro zal moeten betalen aan Shell en Exxon als compensatie voor het stopzetten van de gasproductie. De minister zei over de schadeafwikkeling voor de Groningers... dat het achteraf bezien een slechte zaak was... dat de gedupeerden hun schade zelf met de NAM moesten regelen. Wiebes noemde de eerste maanden van zijn ministerschap een flinke worsteling de voormalige minister van Volksgezondheid van Congo is opgepakt voor misbruik van geld dat bestemd was voor de bestrijding van de ebola-epidemie. Minister Ilunga was al niet meer verantwoordelijk voor de ebola-bestrijding. De politie zegt nu dat hij is opgepakt omdat hij van plan was naar het buitenland te vluchten. En in de eredivisie heeft Ajax thuis gewonnen van Herenveen. Het werd in Amsterdam 4-1 na een ruststand van 2-1. Verder won AZ met 5-1 van Sparta. Die wedstrijd werd vanwege de problemen met het AZ-stadion gespeeld in Den Haag. In Venlo eindigde VVV tegen FC Groningen in 2-1. Het weer, het blijft droog. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 10 en de 6 graden.